Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Controleurs op de taxistandplaats in Amsterdam gaan binnenkort camera's dragen. De zogeheten bodycams moeten agressie tegengaan. De taxihandhavers van de gemeente controleren onder meer taxivergunningen... en spreken chauffeurs en passagiers aan op ongewenst gedrag. Dat leidt geregeld tot agressie. Dat zal minder worden als alles wordt gefilmd, denkt de gemeente. Eerder was er al een proef met bodycams bij agenten en die was een succes... Als de gemeenteraad akkoord gaat, krijgen de taxihandhavers in Amsterdam vanaf maart een camera. De proef duurt zes maanden. Na Colombia heeft nu ook El Salvador vrouwen afgeraden om zwanger te worden. Aanleiding is de uitbraak van het Zika-virus in Latijns-Amerika. Het virus, dat door muggen wordt verspreid, is voor volwassenen ongevaarlijk... maar tast vermoedelijk wel de hersenen van ongeboren kinderen aan. In Brazilië zijn daardoor veel kinderen met afwijkingen geboren. De regering van El Salvador raadt vrouwen aan om zeker tot 2018 te wachten met zwanger worden. Wie nu al zwanger is, krijgt het advies zich buitenshuis volledig te bedekken. Een Amerikaanse politieman heeft een celstraf van 263 jaar gekregen... voor het verkrachten van vrouwen onder werktijd. Hij misbruikte zeker 13 vrouwen. Hij koos bewust zwarte slachtoffers... omdat die volgens hem niet zo snel zouden worden geloofd als ze aangifte zouden doen. Een van zijn slachtoffers vertelde dat zij de politie niet durfde te bellen... omdat de dader een agent was. De man werkte in de stad Oklahoma. Zijn straf komt uit op 263 jaar omdat de straffen van de afzonderlijke delicten bij elkaar zijn opgeteld. Het weer, vannacht droog, minima tussen 0 en min 6 graden, plaatselijk kans op mist. Overdag eerst droog en zon, maar in de middag op steeds meer plaatsen regen. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen en het wordt 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. up the volume. Dance. horse So I say, fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody. talking, talking about a girl, about a girl with my name. Saying that I heard you, but I still don't get it. It didn't love me, no, not really. Wait, I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you.